uur. Hier in Boekraad met het NOS Journaal. Afgelopen jaar hebben ruim 300 buitenlandse bedrijven zich in Nederland gevestigd. Dat zijn er ongeveer een kwart minder dan een jaar eerder... heeft de Netherlands Foreign Investment Agency bekendgemaakt. Dat is de organisatie die buitenlandse bedrijven helpt om zich in Nederland te vestigen. Alleen bedrijven die ook banen en investeringen meenemen worden meegeteld in de cijfers. Het lagere aantal bedrijven komt door corona, maar ook doordat ons vestigingsklimaat minder aantrekkelijk is voor buitenlandse bedrijven, zegt de Netherlands Foreign Investment Agency. De nieuwe Italiaanse premier Mario Draghi heeft een grote meerderheid van de Senaat achter zich gekregen bij een vertrouwensstemming. Maar liefst 262 senatoren stemden voor zijn regering van nationale eenheid. 40 stemden er tegen. Draghi heeft beloofd alles op alles te zetten om de coronacrisis het hoofd te bieden. Zijn belangrijkste taken zijn het uitrollen van een nationaal vaccinatieplan... en een bestedingsplan uitwerken voor Europees hulpgeld. Vandaag volgt een tweede vertrouwensstemming in de Kamer van Afgevaardigden de verwachting is dat Draghi ook daar veel steun zal krijgen. Gebruikers van Facebook in Australië krijgen geen nieuws meer te zien in hun tijdlijn. Uitgevers van bijvoorbeeld kranten kunnen geen berichten via Facebook meer delen. Het Amerikaanse bedrijf heeft die stap gezet vanwege een nieuwe mediawet... waarover het Australische parlement binnenkort beslist. Als die wet er komt, moeten grote bedrijven als Facebook en Google gaan betalen... voor het doorgeven van nieuws van Australische kranten, sites en tv-zenders. Google tekende eerst ook protest aan, maar heeft inmiddels afspraken gemaakt met de media. Het weer. De bewolking overheerst vandaag, al kan landinwaarts de zon soms doorbreken. In de middag vanuit het zuidwesten regen.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 you. I ain't tryna hurt you. I need you to read between the lines. Calling me out and it's unfair. Told you I don't wanna go there. Swear that I can taste it. All your expectations rising up, but push them to the side. You know I'm down to go anywhere. But told you I don't wanna go there. I think you feel good, yeah. I think you're so sweet, but you're taking this all too seriously. sun be lying like a rug. Hottest target, Kawasaki, I ride it, ride it. Anaconda, yeah, baby, put your hand in my pocket. I ain't got time to be lying out of no doorway. Shot the way she try and drown me, I might blow the way. Can you please tell me I'm in control today? Figure for today, icy like the Eiffel Tower, baby. Yeah, why you wanna talk They damage like, like sirens. Oh. some go. walking out. When that, that train roll up and out, I come walking out. Come walking out. ZFM.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 hope to last may comes to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the what I'll care for through the rough and ready years.